Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteravond in Amsterdam-Nieuw-West zijn drie mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen opgepakt worden. Relschoppers bekogelden gisteravond voertuigen en staken vuurwerk af. Daardoor vloog een lege tram in brand. Op video's is te horen dat er antisemitische leuzen werden geroepen. Op de dag van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv overwoog Amsterdam om het duel te verbieden. Het gesprek werd gevoerd vanwege incidenten in de stad in de avond en nacht daarvoor. De wedstrijd ging door omdat er een verbod eh, juridisch niet kon komen... en dat er al heel veel supporters in de stad waren. In Zeeland is gisteravond en aan het begin van de nacht uren gezocht naar een drenkeling... in het Schelde-Rijnkanaal bij Tolen. De veiligheidsregio Zeeland had het scheepvaartverkeer daarom stilgelegd. De hulpdiensten kregen gisteravond een melding dat er een persoon te water zou zijn geraakt. Bij de zoekactie waren meerdere duikteams en brandweerboten aanwezig. Rond half twee vannacht werd de zoekactie gestopt. Volgens de hulpdiensten is er geen kans meer dat eh, de drenkeling nog leeft. Het aantal olifantenpopulaties in Afrika is in 50 jaar sterk afgenomen. De Universiteit van Colorado heeft metingen gedaan tussen 1964 en 2016. Bij de savanne-olifant nam de populatie met 70% af. Bij de bosolifant ging het om een afname van 90%. Dat er minder olifanten zijn komt onder meer door verlies van leefgebied en stroperij. In het zuidelijke deel van Afrika gaat het juist goed met de olifantenpopulaties. Met name in Botswana. Dat land heeft een specifiek beleid om olifanten te beschermen. Het weer, vannacht een aantal buien, maar het wordt op steeds meer plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Komende ochtend kan het in het westen een bui vallen.